Dikter Hark met het NOS Journaal. Twee ladingdieven die op de vlucht waren voor de politie... hebben midden op de A15 hun vrachtwagen stilgezet. Daarvoor reden ze slingerend over de weg... om te voorkomen dat ze door een politieauto werden ingehaald. Twee dieven wisten te ontkomen omdat de agenten bezig waren... het andere verkeer te waarschuwen voor de vrachtwagen midden op de weg. Drie andere betrokkenen zijn wel aangehouden. De bende ladingdieven had op een parkeerplaats bij Neder-Betuwe... verschillende dekzijden van vrachtwagens opengesneden. Een van de vrachtwagens was een lokvrachtwagen van de politie. President Welling van de Nederlandse Bank roept de politiek op om op te passen met ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek. Tien jaar geleden pleitte de Nederlandse Bank nog voor afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Maar op dit moment is ingrijpen schadelijk, zei Welling tijdens de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandse Bank. De huizenprijzen staan door de economische crisis onder druk. Onder meer GroenLinks en D66 maakten de afgelopen dagen plannen bekend om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Het aantal bedreigingen tegen Haagse politici is vorig jaar sterk gedaald. Volgens de politie werd, in, werd er 186 keer aangifte gedaan. Bijna de helft daarvan is opgelost. Een jaar eerder waren er nog ruim 300 klachten. Bijna twee derde van die bedreigingen was gericht tegen PVV-leider Wilders. Geen van de 15 verdachten in de zaak rond koffieshop Checkpoint in Terneuzen hoeft de cel in. De hoofdverdachte Maddie W., de eigenaar van de koffieshop, kreeg 16 weken cel, maar heeft al langer in voorarrest gezeten. Wel moet hij bijna 10 miljoen euro boete betalen. De OM had tegen de hoofdverdachte anderhalf jaar cel geëist... voor onder meer het vormen van een criminele organisatie... en de export van softdrugs. De Amerikaanse regering verlangt schriftelijke toezeggingen van Israël over de voortgang van het vredesproces. De VS zou een bouwstop op de westelijke Jordaan-oever en in Oost-Jeruzalem eisen. De betrekkingen tussen Israël en de VS bekoelden toen Israël tijdens een bezoek van vicepresident Biden een nieuw bouwproject in Oost-Jeruzalem aankondigde. Het weer zonnig, vanmiddag mogelijk iets meer bewolking. Het is met 16 tot 20 graden erg zacht. Vanavond regen.